12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson zegt er vertrouwen in te hebben... dat het Britse parlement zaterdag instemt met de Brexit-deal... die hij heeft gesloten met de EU. We stappen als één Verenigd Koninkrijk uit de EU, zegt hij... verwijzend naar de nieuwe afspraken die hij heeft gemaakt voor Noord-Ierland. Maar de Noord-Ierse DUP ziet dat anders en zegt tegen te stemmen. Het is daardoor de vraag of Johnson een meerderheid van het lagerhuis achter zich krijgt. Volgens Sky News kan die rekenen op 316 stemmen, terwijl hij er 320 nodig heeft. Verwacht wordt dat hij de komende dag alle registers opentrekt om nog wat parlementariërs aan zijn kant te krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt de stikstofproblematiek zo ingewikkeld... dat er niet op korte termijn een oplossing kan komen. Dat bleek tijdens het Kamerdebat erover. Ook minister Schouten denkt er zo over. We moeten het nu echt zorgvuldig doen, zei ze. Schouten erkende dat er de afgelopen weken te veel onduidelijkheid is ontstaan. De linkse oppositie vindt dat de regering moet erkennen... dat de stikstofuitstoot alleen omlaag kan door de veestapel te verkleinen. De PVV en Forum voor Democratie vinden juist dat het stikstofprobleem overdreven wordt. De Syrische president Assad vindt het akkoord tussen de VS en Turkije vaag. Dat heeft een topadviseur van Assad gezegd op de Syrische staatstelevisie. Het gaat om een wapenstilstand van de Turken in Noord-Syrië... zodat Koerdische milities zich kunnen terugtrekken. Maar de Koerden zijn niet bij die afspraken betrokken. De vader van het gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in Ruinerwold is aangehouden. De man van 67 wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. Eerder werd de huurder van de boerderij, een man van 58, al aangehouden. De moon waar het gezin bij zou horen, zegt de mensen niet te kennen. Mogelijk vormden ze hun eigen secte, zegt de Nederlandse voorman van de religieuze groep.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 verrassend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. listen. We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent veel, meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de Batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen ik wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent slapen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn, ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Kom Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long. Alright now. Ik zie vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent.